5 uur. Marnix met het NOS-journaal. Amerikanen wordt vanwege het coronavirus afgeraden om naar China te reizen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een negatief reisadvies af voor het hele land. Het coronavirus is nu ook in Italië vastgesteld bij twee Chinese toeristen. De Italiaanse premier Conte heeft gezegd dat uit voorzorg al het vliegverkeer van en naar China wordt stilgelegd. Het aantal doden door het coronavirus is opgelopen naar 213, meldt de Chinese gezondheidsautoriteit. Dat zijn er ruim 40 meer dan gisteren. De vluchtelingenorganisatie van de VN stopt voorlopig met een centrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli. De organisatie vindt het te gevaarlijk worden. Rond de hoofdstad wordt gevochten en begin deze maand kwamen mortiergranaten in de buurt van het kamp. De plek was bedoeld om migranten terug te sturen naar het land van herkomst... maar vorig jaar kwamen er ook honderden andere vluchtelingen bij. Daardoor zit het kamp in Tripoli overvol. De vluchtelingen worden verplaatst naar andere locaties waar het veiliger is. Crimineel Dino Soerel, die een levenslange gevangenisstraf uitzit... heeft gisteravond geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Heer Hugo Waard. Volgens de Telegraaf deed hij dat met de medegevangenen. Na de mislukte poging is Soerel meteen overgebracht... naar de extra beveiligde gevangenis in Vught. Het is de dag van de brexit. Groot-Brittannië stapt vanavond om middernacht officieel uit de Europese Unie. De Britse premier Johnson houdt een paar uur daarvoor een toespraak. In Londen wordt een brexitfeest georganiseerd door Nigel Farage... een van de grootste aanjagers van de brexit. Daar komen zo'n 15.000 mensen op af. Tot 31 december praten de Britten nog wel met de Europese Unie over een handelsakkoord. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen bij 6 tot 9 graden. Overdag bewolking en in de loop van de dag regen. Het wordt 10 of 11 graden. Zaterdag begint regenachtig, maar later kan de zon doorbreken. Het blijft met 11 graden erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. Met nu de nacht. Zandvoort, Zandvoort.